en dat haar lichaam en hoofd apart van elkaar zijn gevonden. Gisteren meldde de Telegraaf dat het hoofd in de auto van de verdachte was gevonden. Voor het regionale omroep Rijnmond is de opgepakte man van 31 hoogbegaafd en manisch depressief. In een winkelcentrum in Vlaardingen zijn gisteravond plafondplaten naar beneden gekomen. Een man kon nog net op tijd wegspringen. Zijn fiets kwam wel onder zo'n plaat terecht. De losgekomen platen worden verwijderd en er wordt onderzocht of nog meer platen weg moeten worden gehaald. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, is in Parijs om met Europese collega's te praten over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Wat er precies allemaal op het programma staat, is niet bekend, zegt correspondent Frank Renaud. We weten niet hoe laat het begint, we weten niet waar het is, we weten niet waar er over gepraat wordt, althans niet officieel. Het zijn de belangrijke internationale onderwerpen die op de agenda staan. Oekraïne, het Midden-Oosten, Iran. En vanuit Oekraïne wordt zojuist gemeld dat ook een ministersdelegatie vanuit Kiev vertrok is naar Parijs om hier te praten met de Verenigde Staten met Frankrijk en andere Europese partners. En steeds meer mensen die willen verhuizen kunnen geen woning vinden. Vooral het aantal jongeren dat geen huis kan vinden neemt toe, zegt het CBS. Ook Damian van 28 uit Almere woont met zijn vrouw nog bij zijn ouders. Hij zoekt al jaren een huis. Ik ben ziek, dus ik kan sowieso niet echt een hele hoge hypotheek krijgen. En... Eh, de huur vallen we steeds buiten. Als je constant op elkaars lip zit, kan dat eh, af en toe erg lastig zijn. Het wordt tijd dat ze hun eigen leven kunnen starten, want dat willen ze natuurlijk heel graag. En willen ook eh, denken aan op een gegeven moment aan kinderen en eh, in ieder geval een eigen plek waar ze zelf vrienden en dergelijke kunnen ontvangen. Zonder daar wij de baas aan. Ruim een kwart van de jongeren die thuis wonen wil iets voor zichzelf, maar kan geen woning vinden. Het weer grijs, in het midden en oosten wat lichte regen. In Zeeland ook opklaringen met soms wat zon. Het is vanmiddag 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.